Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De strijders van de overgangsraad in Libië zeggen dat ze de stad Beni Walid zijn binnengedrongen. Daar vechten ze tegen aanhangers van kolonel Gaddafi. Die vuren raketten af en hebben sluipschutters ingezet. Er wordt ook gevochten in de stad Sirte, een ander bolwerk van Gaddafi-aanhangers. Waar Gaddafi zelf zit is onduidelijk. Hij dook onder toen de opstallingen eind augustus Tripoli innamen. Interpol heeft een arrestatiebevel laten uitgaan voor Gaddafi, zijn zoon Saif al-Islam en het voormalige hoofd van de Veiligheidsdienst. Oostenrijkse dierenartsen zijn naar Libië gevlogen voor noodhulp aan de dierentuin van Tripoli. Daar worden zo'n 700 dieren sinds de val van Gaddafi niet verzorgd. Veel dieren zijn zwaar onder voet. De dierenartsen richten zich allereerst op 32 roofdieren, waaronder tijgers en een groep antilopen. Die zijn er het ergst aan toe en de artsen vrezen dat sommige dieren het niet zullen overleven. De ontvangst van verschillende radiostations zal de komende dagen flink verbeteren. Het vermogen van de zendmast in Lopik wordt de komende 24 uur verhoogd van 10 naar 50 procent. Dat is volgens het ministerie van Economische Zaken de uitkomst van technisch onderzoek en besprekingen die bemiddelaar Marco Pastors had met de beheerder en de exploitant van de zendmast. Als het opvoeren voorlopig geen problemen oplevert, kan het vermogen worden verhoogd naar 100 procent. Volgende week moet dat duidelijk worden. Minister Donner van Binnenlandse Zaken overlegt binnenkort met de gemeenten over de financiële consequenties van het gratis verstrekken van identiteitskaarten. Vandaag bepaalde de Hoge Raad dat voor een identiteitskaart bij de gemeente geen legers meer betaald hoeven te worden. Minister, mensen die de afgelopen zes weken een kaart hebben aangevraagd, kunnen hun geld terugkrijgen als ze toen bezwaar hebben aangetekend. Binnenlandse Zaken schat dat de gratis verstrekking van de kaarten de Rijksoverheid 70 tot 80 miljoen euro kost. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kans op nevel of mist. Morgen een warme zomerse dag met in de loop van de middag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen Nieuwegein en Afrit Evedingen staat 6 kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht. Verkeer richting Den Bosch kan vanuit Utrecht omrijden via de A27 en de A15.